3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. ADO Den Haag heeft de rechtszaak tegen zijn Chinese eigenaar Wang gewonnen. De rechtbank veroordeelde Wang tot het betalen van bijna 2,5 miljoen euro. Hij had het geld aan de club toegezegd om te kunnen investeren in het stadion... en om transferkosten en salarissen te betalen. Maar Wang weigerde steeds te betalen. De uitspraak is voor ADO Den Haag belangrijk... omdat de club grote financiële problemen heeft. De gaswinning in Groningen hoeft niet verder omlaag. Volgens de Raad van State is daar geen reden voor. Minister Kamp bepaalde vorig jaar dat de gaswinning wordt verlaagd naar 24 miljard kuub per jaar. Een aantal Groningers wilde dat de gaswinning helemaal zou stoppen of zou worden verlaagd naar 12 miljard kuub. In een spoedprocedure wezen ze op de aardbeving en op financiële risico's. Er loopt nog een bodemprocedure, maar volgens de Raad van State is er geen reden om tussentijds het gasbesluit van minister Kamp bij te stellen. Oud-advocaat Robert Moscovic wordt niet vervolgd voor oplichting. Volgens het Openbaar Ministerie is daar te weinig bewijs voor. In de afgelopen drie jaar hebben verschillende cliënten aangifte gedaan tegen Moscovic... omdat ze niet tevreden waren over zijn werk. Ook zou hij zich nog hebben voorgedaan als advocaat... terwijl hij jaren geleden al uit het ambt is gezet vanwege onbehoorlijke praktijkuitvoering. Op het Duitse Waddeneiland Langeoog zijn tienduizenden plastic verrassingseieren aangespoeld en een grote hoeveelheid Lego-blokjes. Het speelgoed zat waarschijnlijk in een container die in een storm van een vrachtschip is gevallen. In de verrassingseieren zitten plastic beestjes en ander klein speelgoed. Verder liggen er plastic tassen op het strand. Bewoners van Langeoog willen een grote actie starten om het plastic op te ruimen. Het weer geregeld zon, vooral in het zuidwestelijk kustgebied nog een winterse bui. Het is 1 tot 5 graden. Vannacht kan het 10 graden gaan vriezen. Morgen vriest het op veel plekken de hele, hele dag. Er is eerst zon en later neemt de bewolking toe. Dit was het. En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A5 Hoofddorp Amsterdam nog steeds in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A10. Er is een chemische stof weggelekt in het westelijk havengebied. Op de A10 de ring Amsterdam-West is ook nog steeds de linker tunnelbuis van de Koentunnel dicht richting Den Haag.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 Buzzard's Original Savannah Band. En we hebben nog veel meer David Bowie zien staan. François Zardy, Earth and Fire, Edmundo Ross, Aerosmith, de Beatles natuurlijk. Wacht, nog veel meer. Dus veel plezier het komende uur. luisterde naar eh, Dr. Buzzard's Original Savannah Band met uh, Cherchez la Femme. En als je denkt van, hé, hey, die stem van de zangeres die heb ik eerder gehoord, dat klopt. We sloten het eerste uur af met Corey Day en Wiggle and Giggle All Night. En Corey Day is de zangeres van Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Het nummer kwam uit 1976, Cherchez la Femme. En we begonnen met de Dovels en de Bristol Stomp uit 61. En de zanger van de Dovels, de leadzanger was Len Barry... En die begon later voor zichzelf. En had een aantal behoorlijk grote hits met 1, 2, 3 en Somewhere. Eh, de volgende artiest heeft ook heel veel grote hits gehad. Sound and Vision, David Bowie... van het album Low uit 1977. En dan zijn we nu toe aan eh, Rod Stewart van een ander album, natuurlijk. Eh, dat komt namelijk van het album... moet ik even kijken hoor... Eh, Atlantic Crossing, dat was hem, inderdaad, ja. Rod Stewart van het album <laughs> Atlantic Crossing. En het was ook een top 100 hit uit 1977. I Don't want to Talk About It.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 Françoise zingt Only Friends en Dana Petula met This Is My Song. If we are only friends, why do you kiss me? like you do. If we are only friends, why do you haunt me all night through? Do the words I love you never come to your mind? Don't you know I love you? Or is love really blind? And every time we dance, when there is starlight above, I wonder if by chance you will discover this is love. Could we be as happy as we both seem to be? Could we be so happy? many friends. Why don't you dance with someone new? And when a party ends, why do I always live with you? There's a happy ending, but on you, that deep We are only good friends.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 En dan zijn we nu toe aan eh, The Beatles, jawel. Twee tracks van het album Revolver uit 1966. Eerste is een compositie van John Lennon... Eh, met een beetje A Little Help of His Friend Paul McCartney. En dat heet Dr. Robert en het gaat... Dat heeft een verwijzing naar mensen die ruim waren met het uitdelen van amfetaminen pil- en poedervorm, maakt niet uit. Dr. Robert van John. En daarna ehm, een compositie van George Harrison, I Want To Tell You. Hier zijn The Beatles. En and Fire waren dit met eh, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En daarvoor natuurlijk twee tracks van het album Revolver, Dr. Robert and I Want To Tell You. Uh, volgende week de laatste twee nummers van het album Got To Get You Into My Life and Tomorrow Never Knows. Dan gaan we nu een drie eh, driedubbele dosis krijgen van Londen. Want daar was ik afgelopen week en het was een geweldige week. En daarom draaien we drie platen die <laughs> allemaal met Londen te maken hebben. En je hoort zometeen welke dat zijn. someone to streets of London. I'll show you something to make you change your London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable. Because the English people are very much sociable. They will take you here and they'll take you there. They make you feel like a millionaire. London, that's the place for me. when you have nothing to do. You can take a walk down Shaftesbury Avenue. There you can laugh and talk and enjoy the breeze and admire the beautiful sceneries of London. That's the place for me. Yes, I cannot complain of the time I have spent. I my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport, and my residence is at Hampton Court, London. That's the place for me. Ja, dat waren ze alle drie. De drie dubbele dosis London. We begonnen met uh, eh, uh, eh, Bread en London Bridge. Daarna Mary Hopkin en The Streets of London. En tenslotte het orkest van Edmundo Ross met uh, London is the place for me. Oké, hebben we dat ook weer gehad. Zijn we toe aan een top 100 hit? Nee, een one hit wonder uit 1972. Luister maar, je wordt er helemaal nerveus van. Laat die eh, deksel maar op de pan, dan blijft die popcorn er tenminste ook in. Dat was eh, Hot Butter met Popcorn uit 1972, een One Hit Wonder. En we zijn toe aan een eh, top 100 hit uit 1989. En die komt van Aerosmith. Hier is Love in an Elevator. Love in an Elevator. We wisten dat het kon, want we hebben jaren geleden de film Blue Movie gezien. Dus wat dat betreft geen nieuws onder de zon. Dit was eh, Aerosmith met eh, Steve Tyler als zanger. En we sluiten af met eh, Come On Everybody van Eddie Cochran. hebben nog heel even, dus we kunnen nog een klein stukje instrumentaal draaien. African Beat van Bert Camford. Zandvoort... die waren er helemaal klaar maar Het is klaar voor vandaag. Bye bye blues. Eh, de eerste uitzending in het nieuwe jaar. En we hebben er weer met veel plezier aan gewerkt. Zometeen eh, Hans, eh, met of zonder, dat hoor je zometeen van hemzelf. <laughs> in ieder geval twee uur lang. En ehm, volgende week zijn wij er gewoon weer met een heel nieuw programma.